Gisteren staken tientallen Israëlische kolonisten Palestijnse huizen in brand. Een man van 23 overleefde dat niet. Je hoort correspondent Sander van Hoorn. zusje is ontroostbaar broertje van 13 liep hier net ook rond. Begrafenis is aan de gang en in Israël is de veroordeling unaniem eigenlijk. En de eh, bezettende autoriteiten hier die zeggen het waren niet onze jongens. Het waren mensen die vanuit Israël zelf kwamen. Nou, hier willen ze van die lezing niks weten, want zeggen ze dit is geen incident. Dit is de trend. Het geweld van Israëlische kolonisten wordt de laatste maanden steeds openlijker en heviger. Het leger beschermt alleen de kolonisten. In Alkmaar zijn twee tienermeiden aangehouden in verband met een grote brand in een winkelcentrum. Ze zouden eerder op de avond zijn gezien bij een kleinere brand in een filiaal van een sportwinkel. Pas na het uitbreken van de grote brand in een kledingwinkel werden de jonge vrouwen gevonden. Voor zover bekend konden alle medewerkers van de kledingwinkel in Alkmaar op tijd naar buiten komen. De appartementen boven het winkelcentrum zijn ontruimd. En Fortuna Sittard staat voor heel even bovenaan in de eredivisie. De Limburgers wonnen vanavond met 3-0 van Almere City. De doelpunten werden gemaakt door Halilovic, Peterson en Josip Mitrovic. Ik heb Fortuna wel eens eh, minder wedstrijden zien spelen. Het zwingt wel behoorlijk tegen Almere City. En je vraagt je dan toch af, heeft dat ook te maken met de kwaliteit van Almere City? Dat maar weinig tegenover eh, Fortuna weet te zetten. Het was wel de ene na de andere prachtige aanval. Peterson maakte een eh, geweldig doelpunt en Mitrovic maakte het af. Het is voor het eerst sinds 1987 dat Fortuna na twee speeldagen bovenaan staat. De fans in het stadion gingen dan ook los en zongen Wij staan bovenaan op de tribunes. Het weer, het is vanavond nog af af en toe aan het regenen. Het hele weekend een mix van zon en wolken. En het wordt dan 22 tot 24 graden.